De premier liet gisteren weten dat het kabinet vanavond alleen wordt vertegenwoordigd door minister Donner en staatssecretaris Kleinsma. GroenLinks-leider Halsema, die het debat had aangevraagd, wilde Balkenende op korte termijn laten weten of hij alsnog komt. Als hij niet verschijnt, wil de oppositie het debat boycotten. De Palestijnse president Abbas stelt zichzelf niet herkiesbaar bij de verkiezingen in januari in de Palestijnse gebieden, inclusief de Gazastrook. Abbas werd in 2005 tot president gekozen en zijn termijn liep begin dit jaar af. Door ruzies tussen Fatah en Hamas in de Gazastrook zijn er nog steeds geen nieuwe verkiezingen gehouden. Waarom hij niet meedoet is nog onduidelijk. Liechtenstein heeft zijn bankgeheim op. Dat is bevestigd door het ministerie van Financiën in Den Haag. Staatssecretaris De Jager ondertekent waarschijnlijk morgen een verdrag met het vorstendom... waardoor het makkelijker wordt voor de Nederlandse Belastingdienst... om mensen met zwart geld op te sporen. Eerder dit jaar tekende Nederland al soortgelijke verdragen met België en Luxemburg. Later dit jaar volgt Zwitserland. De Belastingdienst schat dat Nederlanders in totaal voor zo'n 7 miljard euro aan zwart geld hebben uitstaan... in landen met een bankgeheim. Het weer, veel wolkenvelden, van tijd tot tijd regen, soms ook even zon. Het is 8 tot 11 graden. Morgen tijdelijk minder buien en geregeld zon. Zaterdag opnieuw regen, zondag waarschijnlijk droog. Middagtemperatuur daalt naar 8 graden.